Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven gaan werknemers in Amerika helpen als ze voor abortus kiezen. Bedrijven zoals Disney, Netflix en Sony willen de reiskosten voor hun werknemers deels of helemaal betalen... als ze voor een abortus naar een andere staat moeten reizen. Ze reageren op het besluit van het Hoge Rechtshof om het landelijke recht op abortus te schrappen. Dat betekent dat staten zelf bepalen of ze voor abortus kiezen. Dat zegt correspondent Lucas Waagmeester. Dat betekent dat dus vrouwen die in die staten wonen... weer hele lange reizen moeten gaan maken. Soms duizenden kilometers van huis. Hoge kosten moeten gaan maken om een abortus te ondergaan. President Biden keurt het besluit van het grotendeels traditionele hof af... en noemt abortus een grondrecht. Boeren hebben vanavond actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden onder meer bij op- en afritten van wegen in Limburg, Brabant en Gelderland. Ook hebben boeren een strobouw achtergelaten in de buurt van het huis van stikstofminister van der Wal. De meeste acties zijn gestopt, maar op sommige plekken staan nog boeren. En gistermiddag is een man in het huis van Tweede Kamerlid Wiepen van Haga binnengedrongen. Het gebeurde toen de politicus in Den Haag bij het stikstofdebat was. Zijn vrouw en dochter waren thuis en ook waren er drie installateurs aanwezig met een alarmsysteem. Volgens hun schreeuwde de man om Van Haga. De politicus noemt het intimiderend en heeft aangifte gedaan. En de Oranje Leeuwinnen hebben deze avond tijdens een oefenwedstrijd verloren met 5-1 van Engeland. Het begon goed voor de Nederlandse voetballers. In de 22e minuut knalde Lieke Martens het eerste doelpunt erin. Daar gaat die bal er wel in. Uit een hoekschop bij de paal. Keurig ingekopt door Lieke Martens. En zo komt Nederland. En dat is wel verrassend op een 1-0 voorsprong. Vooral verrassend omdat Martens degene is die kopt. En dat werkt op deze manier. Want die staat helemaal vrij. Kan gewoon helemaal vrij inkoppen. En die tactiek werkt uitstekend. Ja, daarna werd er alleen nog vijf keer gescoord door Engeland. Het was een opwarmpot. Over twee weken begint het EK voor, voetbal in, voor vrouwenvoetbal.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 Cause I can see that thing from the front in the room. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting all night to slip, slip, slide it. There's something in the water I'm trying. Let's dip, dip, dive in. Don't make me wait so long. I'ma slip, slip, slide it. You're looking like you really wanna try it. Let's dip. I will pick up all your calls on site. You can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? it's a vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might have well to ride with. She know she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out. For sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma bring a check out and bust your net down. But I gotta bust before I come. nothing else matters I just don't know what's got into me It's just a prayer for the dying hearts is seven and keep on counting. I still love you. I got 21 reasons why.